Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Cambodja en Thailand zijn het eens over een wapenstilstand. De bedoeling is dat die vannacht ingaat. Vanochtend zijn er gesprekken gevoerd met bemiddeling van Maleisië... vertelt correspondent Mustafa Margadi. Er is gezegd door de eh, premier van eh, eh, Cambodja... dat het hele goede gesprekken waren. En zowel hij als premier Anwar van Maleisië... die de gesprekken leiden, bedanken zowel China... als de Amerikaanse president Trump voor hun eh, moeite om eh, dit staakt het vuren voor elkaar te krijgen... want zij hebben wel druk gezet op de twee landen. Op meerdere plekken langs de grens tussen Thailand en Cambodja... waren de afgelopen tijd gevechten. Het had vooral te maken met een tempel waarvan beide landen vinden dat die bij hen hoort. Een deel van het centrum van Wierde in Twente is afgesloten. Op straat is een dode gevonden en in een woning een gewonde. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk, vertelt deze verslaggever van RTV Oost. Ja, officieel is het dus duidelijk dat er een, eh, iemand is overleden en iemand zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht met een traumahelikopter. Ehm, de politie kan nog niet bevestigen dat het eh, om, een, of, om een man of een vrouw gaat, wie er dan is overleden en wie er zwaar gewond is. Maar um, het is wel te zien dat er gewoon iemand daar op de grond ligt voor een appartementencomplex, strak naast het eh, station van Wierden. De omgeving van het station is door de politie afgezet. Daar staan ook allemaal zwarte schermen. En als je nog lekker weg wilt in eigen land... kan je ook terecht op de camping in Krachenburg... waar laatst nog het festival Wildeburg werd gehouden. Daar kan je slapen in een van de DJ-booths. Die is omgebouwd tot boomhut, de Bom Het is eigenlijk in de coronatijd ontstaan. Uh, we hebben hier grote festivals op het terrein. Wildeburg en Wildeweide. Eh, en Wildeburg heeft de samenwerking met een energiedrankje eh, gedaan. Daar is dit ontwerp uitgekomen. En ja, deze is hier achtergebleven eigenlijk als, als kunstobject. en nu mogen wij hem dus gebruiken in de zomer als boomboom. Hij is nu eigenlijk van ons. In de dj booth staan nu bedden, er is een keukentje en een eigen douche en toilet. Er zit wel een prijskaartje aan. In het hoogseizoen moet je 184 euro neertellen voor een nachtje.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 vanuit Zandvoort. ZFM. I just can't let it go. Meeting you was something no one else needs to know. I guess I'm thinking of you like I would know what to the things we could do. My heart is pounding for love. You laugh.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 van Zandvoort. Dit is ZFM.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 这。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 about you now